Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De oppositie in Turkije lijkt bij de lokale verkiezingen af te stevenen op een overwinning in grote steden. De voorlopige uitslag wijst er ook op dat de invloed groeit van oppositiepartijen in gemeenten verspreid over het land. In Istanbul en Ankara hebben de zittende oppositieburgemeesters de winst opgeëist... ten koste van de partij van president Erdogan. Hij heeft in een toespraak erkend dat zijn AK-partij niet het gewenste resultaat heeft behaald. Hij noemt de uitslag een keerpunt en roept de partij op tot zelfkritiek. In Jeruzalem zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de regering van premier Netanyahu. De demonstranten eisen dat de premier opstapt... en bidden dat alle gijzelaars worden vrijgelaten. De kritiek op de regering is de afgelopen tijd toegenomen meer omdat hoe het niet lukt om alle gijzelaars vrij te krijgen. De vier medewerkers die gisterochtend werden gegijzeld in een café in Ede... kenden de gijzelnemer niet. Dat staat in een verklaring die namens het personeel van café Petticoat is verspreid. De medewerkers geven daarin ook aan dat ze niet weten wat het motief van de 28-jarige man is. Verder staat in een verklaring dat de gijzelnemer het café pas na sluitingstijd binnenkwam. Een van de meest gezochte criminelen ter wereld laat al jarenlang een spoor van recensies achter op Google. Dat blijkt uit onderzoek van Bellingcat en de Sunday Times. Het gaat om de leider van een berucht internationaal drugskartel. Hij heeft ook reviews achtergelaten in Nederland twee jaar geleden. Een supermarkt in Amsterdam kreeg vier sterren. Een hotel in Breda kreeg er drie. Sinds de VS een beloning van 15 miljoen dollar uitloofde voor de tip over zijn locatie... komen de reviews uit de Emiraten. Die staat levert hem niet uit. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgenochtend bewolkt en regen. Smiddags droger en soms wat zon.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 But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? But I'm stuck here waiting, no longer debating. Tired of sitting and hating and making these excuses for why you're not around and feeling so useless. It seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone. I guess I've had it with Some of the money, y'all. See my bigger cousin was home. Somebody really wrong. Everybody wanna test the stuff. And this sneeze instead of easy to fall.